Het Belgische OM zei eerder dat er geen aanwijzingen voor waren, maar komt daar nu van terug. Na de aanval in de Brusselse gemeente Schaarbeek raakten de twee agenten gewond aan de nek en buik. Ze liggen buiten levensgevaar in het ziekenhuis. De dader werd in zijn been geschoten en gearresteerd. De politie is bij een kapsalon in Kuik, net onder Nijmegen, op zoek naar de stoffelijke overschotten van een Brabants echtpaar. De twee verdwenen 27 jaar geleden, spoorloos. Het cold case team heeft de zaak heropend omdat er nieuwe aanwijzingen voor een misdrijf zijn. De lichamen zouden mogelijk zijn begraven op de plek waar nu de kapperzaak is. Het echtpaar woonde daar destijds met hun enige zoon. De politie in Kuik is al drie dagen bezig met graafwerkzaamheden... en het weghakken van de betonvloer onder de garage. Een huis met een groen energielabel wordt sneller verkocht. Zo staat een woning met een A- en B-label gemiddeld een maand korter in de verkoop dan een huis met een D-label. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt verder dat kopers ook meer betalen voor een woning met een groen energielabel. Een eensgezinswoning met A- of B-label werd verkocht voor bijna 10.000 euro meer dan een gemiddeld D-label eensgezinswoning. Het weer, vanmiddag blijft het droog en er is een afwisseling van zon en wat stapelwolken. Het wordt hooguit 13 tot 15 graden.